zegt hun advocaat in Trouw. De organisaties vinden dat het kabinet onvoldoende over die datum heeft overlegd. Wanneer het kort geding dient is nog niet bekend. Het aantal openstaande vacatures in de zorg is opnieuw fors gestegen, meldt het CBS. In het derde kwartaal hadden zorg- en welzijnsinstellingen 67.000 vacatures openstaan, ruim 16.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal was er een lichte stijging. De geestelijke gezondheidszorg telt naar verhouding de meeste openstaande vacatures. Machinisten en conducteurs van Arriva gaan volgende week staken in Noord-Nederland. Donderdag en vrijdag rijden er minder of geen treinen in Groningen en Friesland. De vakbonden eisen van Arriva en de andere regionale spoorbedrijven... verlaging van de werkdruk en een loonsverhoging van 10 De werkgevers willen tot nu toe niet verder gaan dan 5 Bol.com gaat bezuinigen. De webwinkel wil de komende drie jaar 225 miljoen euro besparen... en schrapt daarom 300 banen, ongeveer 10% van het totaal. Dat gebeurt vooral via een natuurlijk verloop... maar ook worden 100 tijdelijke contracten niet verlengd. Bol.com zegt dat klanten de laatste tijd minder kopen door de inflatie. De Amerikaanse mededingingswaakhond wil niet dat game-uitgever Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. De toezichthouder spant daartoe een rechtszaak aan. Microsoft wil bijna 60 miljard euro neertellen voor de uitgever van games als Call of Duty en Candy Crush. De mededingingswaakhond vreest dat Microsoft dan te machtig wordt. Het weer, lichte vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het ook glad zijn. Overdag is het vaak grijs. Langs de kust kan een enkele winterse bui vallen. Hier en daar breekt de zon even door en het wordt een graad of twee.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 Oh, dan strijk ik alles weer recht vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Yeah, yeah. Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. precies vijf voor twaalf. Yeah, yeah, Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Het kan de beste overkomen, al ben ik misschien net te door het oog van een naald gekropen hè?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 Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. Yeah, yeah, yeah, yeah, vijf the best. tarantula right through the skin and leave my poison dripping, poison dripping, poison dripping, poison dripping. You know, Christmas was made for the children. <laughs> Destiny's Child.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 Don't waste a moment more. Oh, if you want me. Haven't my love. everything's okay I could leave On a Monday, I'll be I'm coming home ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Póngalo brillante. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Póngalo brillante. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Póngalo brillante. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría?